Over naar verslaggever Liedeke Morsinkhoff. En gaat er echt helemaal niets vandaag in Duitsland? Nou, je moet wel echt met een lampje zoeken om die ene trein te vinden die gaat... of dat ene vliegtuig... Toen de staking werd aangekondigd, dat was afgelopen donderdag... zei de Deutsche Bahn meteen behalen de dienstregeling eruit voor komende maandag. Dan kunnen we waarschijnlijk een hoop problemen voorkomen. Dus dat verklaart waarom er bijna niks rijdt. Maar goed, er wordt ook op de grote vliegvelden... zoals die van Frankfurt en München gestaakt. En ook in de haven van Hamburg. Eh, dus wat weer van invloed is op de containerschepen die daar in en uitvaart. Dus ja, je kunt zeggen dat er nauwelijks iets beweegt. Er komt meer geld om kinderen goed te leren rekenen en schrijven. Er was de komende twee jaar al 400 miljoen euro voor uitgetrokken. Er komt nu nog eens 200 miljoen bij. Juf Marijke staat ook voor de klas en legde eerder uit waarom rekenen zo belangrijk is. Denk maar eens na van als je zelf je boodschappentas inpakt... of als je kijkt van past iets door een deur heen. Daar heb je ook allemaal rekenen voor nodig. Eh, maar ook als je bijvoorbeeld later in de bouw wil werken... of als je bij bloemist moet je kunnen weten hoeveel bloemen heb je nodig... en wat kost de inkoop van bloemen, wat is de verkoop van bloemen. Ehm, dus er zijn eigenlijk heel veel beroepen waar je het, eh, nou ja, waar je het moet gebruiken... Die die op de basisschool leert. En de jonge natuurfotograaf Sam van 12 trekt graag elk weekend met zijn vader op pad om foto's te maken. Al maanden probeert hij een plaatje te schieten van zijn lievelingsdier, de wolf. En dat is hem nu eindelijk gelukt, op de Veluwe in de regen. Eerst zagen we hem liggen in de verte achter een heidepoel, En gelijk op de knieën en van ongeveer op ooghoogte bij een dier of mens moet je eigenlijk altijd op ooghoogte zijn. Voor het mooiste beeld of lager. Daar staat echt wel een beetje te stuiteren. En natuurlijk ook buiten aan van het rennen. <laughs> Ja, Sam komt alleen op de paden, maar heeft een enorme zoomlens... waardoor hij die wolf wel prachtig kon vastleggen. Het weer, soms schijnt de zon, dan valt er weer een bui en het is max 7 of 8 graden. Komende nacht is het droog en kan het op sommige plekken vriezen. Morgen eerst droog en veel zon, s'avonds weer wat regen en het wordt hooguit een graad of 9.